Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga weg uit Libanon, dat roepen steeds meer landen. Dat doen ze vanwege de gevechten tussen Israël en Hezbollah. Na Nederland en andere landen zegt ook Frankrijk dat het daar onveilig is. Ze adviseren om zo snel mogelijk een vlucht naar huis te boeken. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Dat merkt ook de Nederlandse Diala van 22. Zij probeert naar Nederland te komen, maar zit nog steeds in Libanon, vertelde ze gisteravond. Het is echt verschrikkelijk. Transavia helpt ons niet, want dat is eh, de enige vliegtuigmaatschappij die rechtstreeks vliegt. Nou, dus ik heb maar wat moeten zoeken. Ik heb twee vluchten die mij al hebben geannuleerd, want die vluchten zijn gewoon gecanceld. Ik heb er nu voor morgenavond eentje. En dan moet ik eerst naar Cyprus toe. En dan moet ik in Cyprus acht uur lang wachten. En dan vanaf Cyprus naar Parijs. En dan word ik opgehaald vanaf Parijs omdat er gewoon helemaal niks anders is. Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment nog in Libanon zijn. Het is nog niet zeker of er een verkiezingsdebat komt... tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris. Want Trump komt ineens met extra eisen. Zo wil hij niet meer dat het debat bij de zender ABC is... maar bij het conservatieve Fox News. En hij wil er publiek bij. Deze commentator bij CNN denkt te weten waarom. I think it shows that he's terrified mm. of debating somebody as good as Kamala Harris. I think it shows that he wants to do it uh, on Fox. He wants to do it with an audience because those two things are like security blankets for him. And that's what he needs right now. Hij durft niet in debat tegen Harris zonder zijn fans in de buurt, zegt ze. Trump zegt dat hij afspraken had gemaakt met president Biden en dat er nu andere regels gelden nu er een nieuwe kandidaat is. Het is waarschijnlijk een avond die we niet snel gaan vergeten. Gisteren won Nederland de gemengde 4 keer 400 meter op de Spelen. En dat allemaal door de eindsprint van Femke Bol. Onze sportcollega Jalou van Helsuwe was er ook bij. Ik zat zelf tijdens de race naast Daphne Schippers en die zei... dit is de Femke power die we nodig hebben. Vandaag komt ze voor het eerst individueel in actie op de 400 meter horde. Het zijn nog wel de series, dus de medailles worden nog niet verdeeld. Maar iedereen is natuurlijk benieuwd naar haar vorm op dit onderdeel.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 en overleed op 6 juli 1971 in New York. Hij was een telg van een arme familie in New Orleans. Maar ten tijde van zijn overlijden werd hij beschouwd als een van de belangrijkste muzici van de 20e eeuw. In een eerbetoon aan Armstrong zei bijvoorbeeld Bing Crosby... Hij was de enige muzikus aller tijden die niet door iemand anders vervangen kon worden. Trompetist Miles Davis zei over hem... Je kunt niets op een blaasinstrument spelen dat Lewis niet al gespeeld heeft. En Duke Ellington zei... Hij werd arm geboren, stierf en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Ik zal eh, behalve dit openingsnummer St. James Infirmary nog een aantal nummers van Lewis draaien als eerbetoon aan deze jazzgigant. Daarnaast heb ik ook nog een aantal nummers uitgezocht voor vanochtend met het woord summer in de titel. Ten slotte genieten we nu al een eh, aantal uh, nou ik zou bijna zeggen weken van eh, eindelijk wat eh, lekker zomerweer. Dus daar horen wat zomerse jazznummers bij. Geniet dus en naast Lewis eh, gaat u onder andere Dave Brubeck horen, George Shearing met Nelsie Wilson, Ben Webster, de Monty Alexander Trio, Clifford Jordan met Nederlandse sidemen, Stefan Grappelli en Michel Petrucciani en nog heel veel meer prachtige jazzartiesten. Dus relax, schenk nog een kopje koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een gevarieerd jazzprogramma. Zoals bijvoorbeeld met het volgende nummer van George Shearing en zijn quintet... met zangeres eh, Nancy Wilson... En de titel van het eh, nummer dat zij gaat zingen is...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 Die wordt bijgestaan door Kenny Drew piano, Niels Henning Ørsted Pedersen op bas en Alex Reel op drums. Een live-opname in het Montmartre Jazzhoes in Kopenhagen, gemaakt op 30 januari 1965. Het komt van de CD Stormy Weather. Luistert u naar de classic Mac the Knife. En Webster in het Montmartre Jazzhoes in Kopenhagen. 1965. Mooi nummer. Dan eh, gaan we terug naar eh, de verjaardagsman van vandaag. Oftewel Louis Armstrong. Eh, ik heb nu een nummer klaarstaan waarin hij samen met zijn soulmate Ella Fitzgerald optreedt. En ze worden begeleid door niet de minste eh, Oscar Peterson op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Buddy Rich op drums. Een eh, opname van 1 augustus 1956 in de Capitol Studios in Los Angeles luistert u naar Ella en Lewis met They Can Take That Away From Me.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 No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of the way you hold your knife we danced till three. The way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. my life. No, no, they can't take that away from me. No, they, can't, take that away from me. Will you repeat that again, dearie, please? No, they can't take that away from me. Dan eh, heb ik nu eh, het trio Johan Clement klaarstaan. Eh, met een nummer bekend geworden door Oscar Peterson. When Summer Comes. Hier hebben we weer een liedje, een nummer met het woord zomer. en wel even aandacht voor de bezetting. Want naast Johan Clement op piano horen we... de veel betreurde Erik Timmermans op bas. De grote initiator van de jazz in Zandvoort concerten. En er zijn gelukkig nog eh, al een aantal cd's waarop eh, ook Erik te horen is. En deze cd, On Request, is daar één van. Verder horen we Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk op percussie. <clears throat> Het was een opname uit 2006. Luistert u naar When Summer Comes. Ja, een prachtig vertolkt When Summer Comes van Oscar Peterson door het trio Johan Clement. En als u de originele uitvoering, een van de vele, <clears throat> van Peterson wilt eh, horen of zelfs bekijken... dan raad ik de DVD of de CD A Night in Vienna aan. Een van de allerlaatste live concerten die Peterson in Europa heeft gegeven. En daar staat dit nummer ook op met een prachtige gitaarsolo van Ulf Wakenius. Goed, door met het programma. We gaan luisteren naar Mel Tormé. En ook hij, net zoals Nancy Wilson, Nancy Wilson zo net... wordt begeleid door George Shearing op piano... Don Thompson op bas. Luistert u van de cd Top Drawer naar het nummer High Fly. People walking round Living in a daze high above the ground, with their crazy ways all around the town, acting silly while they fly high. Highfalutin crowds, with their foreign cars living in the clouds, shooting for the stars they can never see. Life the way it ought to be. Oh, ways seem to have passed us by these days. Life is in high fly, everybody's hip. Every kind of sound comes from every lip. Everybody's down, about to really flip. Acting dippy while they fly high. So do bo do tweet, boo boo do tweet. pardon. Pa da da da da da da dee dee. Pa do di dee dee do sa do da da da do. every lip. Everybody's down, about to really flip, acting dippy while they fly high. But but dee do dum, but but dee do dum, but but dee do dum, but but dee do dum, but but dee do dum, but but dee do dum, bo do do do do, but but dee do dum, but but dee do dum, but but dee do dum. Ja, en dat was eh, Mel Tormé met High Fly. Uh, weer een zomersnummertje en wel The Summer Wind. Dit keer uitgevoerd door het Monty Alexander Trio... met Monty natuurlijk aan piano... John Patitucci op bas en Troy Davis op drums. Het is een opname gemaakt in New York City... Eh, in, 19, in december 1996. En het staat op de cd Echoes of Jillies. Luistert u naar The Summer Wind. De The Summer Wind. Monty Alexander. Eh, wat eh, Nederlands nu. En wel het Frits Landersberger kwartet. Frits is een paar jaar geleden eh, gestart met een nieuw cd-label. ESP, European Swing Productions, dacht ik uit mijn hoofd. en in 2023 heeft hij een tribute uitgebracht naar de muziek van Dave Brubeck en zijn companen. En die cd is dan ook getiteld Take 5. Hij heeft een eh, aantal zeer getalenteerde muzici om zich heen verzameld. Frank Robert Scheuten, een uh, Nederlandse altsaxofonist, geboren in Valkenswaard. Eh, veel in de traditionele jazz gedaan, maar nu ook hier aangeschoven... om de rol van Paul Desmond over te nemen in dit Dave Brubeck Quartet Tribute. Op de piano vinden we Rosano Sportiello, een eh, in Italië geboren maar in New York wonende jazzpianist. En dan good old Erwin Corzilius op de bas en Frits natuurlijk zelf op de drums. Eh, luistert u naar ook zo'n bekende Dave Brubeck classic met een prachtig, eh, wat anders dan anders ritme. It's a Reggae Waltz. dat waren de laatste klanken van It's a Reggae Waltz... door het Frits Landersbergen kwartet. Eh, weer tijd voor de jarige van vandaag, Louis Armstrong. Eh, wederom begeleid door Oscar Peterson... maar eh, in tegenstelling tot de vorige opname... wel Ray Brown erbij, maar een andere drummer... Ed Tikpen. en geen gitaar deze keer. Dus Louis vocals en trompet, Oscar piano, Ray Brown bas en Ed Tickpen op drums. Het komt van de eh, LP Louis Armstrong meets Oscar Peterson. Een verfopname uit 1957. En het is weer zo'n standaard uit de Great American Songbook. Just One of Those Things. It was just one of those things just one of those craziest flings.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 It was great fun. It was just one of those things. wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started fainting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we would meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those things. ZFM Jazz. Ja, dat was Lewis. met Oscar Peterson. Dan eh, snel door naar Bill Evans. Bill, een opname van het eh, Montreux Jazz Festival in 1968... waarin Bill Evans, op piano natuurlijk, begeleid wordt door Eddie Gomez op bas... en Jack de Jonette op drums. Een eh, prachtig nummer, One for Helen. ja, dat waren de klanken van eh, Bill Evans op het Montreux Jazz Festival in 1968. En het applaus wat u hoort is ook zeker bedoeld voor die prachtige solo van Eddie Gomez. Eddie Gomez moet ik zeggen. Ja, dan eh, lopen we alweer tegen de klok van 11. En dat betekent dat ik het... Eh, laatste nummer ga draaien van dit eerste uur. Eh, het, een programma, zoals ik u al zei, <clears throat> wat eh, enerzijds eh, aandacht besteedt aan de verjaardag van Louis Armstrong. Geboren op 1 augustus 1901. Er was in de tijd nog wel eens wel wat bij Louis zelf gedoe. Is hij nou van 1900 of van 1901? Maar de geleerden zijn het er nu toch wel over eens dat hij geboren was in 1901. Ook in de tweede uur zal ik wat nummers eh, van Louis Armstrong draaien. En eh, het tweede waar we deze uitzending aandacht aan besteden... is deze prettige zomer die we inmiddels alweer twee weken genieten. En vandaar wat nummers met de titel Zomer erin. En daar gaan we ook het eerste uur mee afsluiten. Eh, Ray Brown heeft ook zelf een aantal prachtige cd's uitgebracht. We horen natuurlijk vaak als begeleider bij eh, cd's die de naam van Oscar Peterson dragen. Maar Ray Brown heeft ook een hele serie fantastisch mooie eigen cd's uitgebracht op het merk Concord. En ik heb hier een eh, opname staan uit 1988 van het fuji Concord Jazz Festival in de Kan-i Hall in Japan en Ray Brown eh, wordt hierbij gestaan met, in zijn trio door Gene Harris aan de piano. Een eh, favoriete pianist van mij. En good old Jeff Hamilton op drums. De cd is getiteld Bam Bam Bam. En het nummer, een klassieker alweer, Summertime. Tot graag aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen. nu eerst het NOS nieuws van 11